In 2010 waren dat er nog ruim 97.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vooral winkels waar cd's, dvd's, camera's en kinderkleding werden verkocht verdwenen. Deze producten worden steeds meer online aangeschaft. Het aantal tuincentra nam wel toe, net zoals woninginrichtingszaken en winkels waar mobiele telefoons worden verkocht. Het kabinet en verschillende land- en tuinbouworganisaties zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de aanpak van de stikstofproblemen. Bronnen bevestigen bericht daarover van het blad Nieuwe Oogst. Belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden om hun bedrijf te verkopen aan de overheid en te stoppen. Het kabinet trekt volgend jaar 250 miljoen euro uit... voor boeren die willen investeren, stoppen of hun bedrijf willen verplaatsen. Volgens actiegroep Farmers Defence Force is er nog geen akkoord. Het lukt de gemeente Capelle in Zeeland niet om een nieuwe burgemeester te vinden. Na twee jaar en twee sollicitatierondes zegt de Vertrouwenscommissie geen geschikte kandidaten hebben gevonden. Daarom blijft de waarnemend burgemeester nog even aan. Binnenkort wordt met de commissaris van de Koning besproken... hoe het nu verder moet daar in Zeeland. En in Italië is een campagne om racisme in het voetbal aan te pakken... niet in goede aarde gevallen. De Serie A, de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie... had een kunstenaar ingehuurd. Die maakte drie afbeeldingen met erop apen in drie gedaantes. Een westerse, een Aziatische en een zwarte aap. Volgens de kunstenaar zijn we uiteindelijk allemaal apen. De Serie A heeft zijn excuses aangeboden en aangekondigd met een nieuwe campagne te komen. De apenposters komen niet in de Italiaanse stadions te hangen. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen weer droog en klaart het wat op.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 I did it to lay your demons on me. I need you to let the night set you free. You're the air that I breathe. Got me down on my knees. free. da da da uh, uh, da da da uh, uh, down down down uh, da da break down the eighth and then wait. break down the eighth and then wait. Take a break. If I can should let it go. Admit we're falling, can't help but let it show. Go slow, we should take it slow. You got me thinking, should I let it show? Go, go, we should let it go. Admit we're falling, can't help but let it show. just wanna make sure that you're prepared. And I don't wanna fuss or fight, cause it's useless. No, nothing ever felt this right, but I'm scared. Go slow, we should take it slow. You got me thinking, should I let it show? Go, go, we should let it go. The mirror falling, can't help but let it show. Go confess Música wenst jullie allemaal fijne dagen en...